9 uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Er komt een 2 meter hoog hek bij de kliniek in Den Dolder... waar Michael P. werd behandeld, de moordenaar van Anne Faber. De gemeente Zeist plaatst het hek langs een looproute... richting het treinstation van Den Dolder. Dat moet voorkomen dat patiënten door een nabijgelegen woonwijk... naar het centrum of het station kunnen lopen. Over de Vivorkliniek kliniek is veel te doen. Meerdere patiënten kwamen niet op tijd terug van verlof... wat omwonenden ongerust maakte. De kliniek moet nu dagelijks rapporteren aan minister Dekker. Bij een groot aantal GGD's kunnen homoseksuele mannen vandaag de HIV-preventiepil PrEP ophalen. Die is bedoeld voor mannen met een verhoogd risico op de ziekte. De GGD's krijgen een subsidie om 6500 mensen de pil te geven... maar volgens het RIVM is dat niet voldoende. Het Gezondheidsinstituut verwacht dat zeker 8500 homo's PrEP willen gaan gebruiken. Daarom gaan GGD's homo's selecteren die het meeste risico lopen zoals jonge mannen met veel wisselende seksuele contacten en asielzoekers. Zij moeten ook regelmatig een SOA-test doen. In Tilburg zijn afgelopen nacht in korte tijd een flink aantal branden geweest. Rond middernacht vlogen er in één straat een auto, carport en een schutting in brand. Later in de nacht gingen er op verschillende andere plekken... in hetzelfde stadsdeel Oud-Noord scooters, een caravan, een bedrijfswagen... en twee kliko's in vlammen op. De politie onderzoekt de toedracht. Vanaf vandaag geldt een verbod op gezichtsbedekkende kleding, ook wel het boerkaverbod genoemd. Naast boerka's, niqabs vallen ook bivakmutsen of integraalhelmen onder de wet. Ze mogen niet meer worden gedragen in overheidsgebouwen, het openbaar vervoer, het onderwijs en de zorg. Waarschijnlijk wordt het verbod niet actief gehandhaafd. Meerdere partijen, waaronder de NS en ziekenhuizen, hebben al gezegd dat ze mensen met een boerka niet zullen weigeren. Het weer, wat zon, maar ook buien. Alleen in Limburg blijft het grotendeels droog.